is na de radio- en tv-actie van gisteren ruim 83 miljoen euro. Dat is inclusief de verdubbeling die minister Koenders had beloofd namens het kabinet. Ook België hield gisteravond een tv-actie voor Haiti. Die bracht zo'n 6 miljoen euro op. Voor vandaag is er een internationale benefietactie gepland. Die is georganiseerd door MTV en acteur George Clooney. Het ministerie van Defensie wil het marineschip Johan de Wit naar Haiti sturen. De EU heeft alle lidstaten gevraagd hoe ze willen helpen. En Nederland zegt dat de Johan de Wit veel hulpgoederen en groot materieel kan vervoeren. Ook is er op het schip plaats voor twee pelotons mariniers. Het Nederlandse marineschip Pelikaan is al actief voor de kust van Haiti. Op Haiti worden tentenkampen gebouwd voor zo'n 400.000 mensen die door de aardbeving dakloos zijn geraakt. Ze leven nu nog in noodonderkomens in de hoofdstad Port-au-Prince. Die zijn overvol en door de slechte hygiëne dreigen er ziektes uit te breken. De nieuwe kampen komen buiten de hoofdstad. Volgens de Haitiaanse regering zijn ze waarschijnlijk over een week klaar. Staatssecretaris Heemskerk scherpt de regels voor sms-diensten aan. Per maand komen er een kleine 500 klachten binnen over onduidelijke advertenties en onverwacht hoge rekeningen. Heemskerk vindt dat het duidelijker moet worden of je aan een abonnement vastzit. De code voor de aanbieders wordt aangescherpt. Bedrijven die zich er niet aan houden komen op een zwarte lijst. Een Amerikaan en een Noorse zeggen dat ze als eerste geheel op eigen kracht Antarctica hebben overgestoken. Dat deden ze op skis. Ze vertrokken half november en skieden 1800 kilometer. De Amerikaanse man en Noorse vrouw zijn ervaren bergbeklimmers. De vrouw was de eerste die de Grand Slam voor avonturiers haalde en ze was op de hoogste punten van alle zeven continenten en bereikte de Noord- en Zuidpool. Het weer vannacht vrijwel overal droog, temperatuur rond het vriespunt, overdag wisselend bewolkt en s'avonds in het westen regen, het wordt 2 tot 5 graden.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 Ik eh, ben uitgenodigd om eventjes te laten weten of ik iets over jazz weet. <laughs> ik ben benieuwd of ik dat waar kan maken. Jij vertelde mij namelijk eh, een paar weken geleden, toen je ook op de radio, op vrijdagavond... Dat je was opgegroeid met het jazz van je vader. Dat klopt, ja. ja. Van mijn ouders ook. Allebei. ouders, ja. Dus daar gaan we naar luisteren. Ja, Oké. grotendeels. Goed, nou ik ga eerst nog eventjes onze trouwe luisteraars in het Hoge Noorden gedag zeggen. Goedemorgen Rien, goedemorgen Lisa. En eh, uiteraard ook de zandvoeters die eh, hier eh, lekker bij de radio zitten... in plaats van door de sneeuw te baggeren, want het is een beetje vies buiten. Het is alweer het derde programma van uh, eh, CFM in dit nieuwe jaar. En ga maar een beetje rustig beginnen. We kennen ze allemaal wel, de muurbloempjes. De verlegen meisjes die eh, zo eh, op, de, op hun stoeltje op de achtergrond blijven zitten. Hoewel, ze lijken wel schaars te worden. Maar bariton saxofonist Jerry Mulliken heeft er een mooie ballad over geschreven. Wallflower. Mm-hmm. understand the night when she flashes her sparkling eyes at dusk. She flirts with twilight when the noise of day dies away. The night and twilight stay and stay making quiet love up high over the town and the gentle twilight gives his light making a queen of night if I could I would write a sonnet of the night as a remembrance of your eyes. And if you'd promise not to tell, I could whisper the words in the dark like a lover. We could count the stars, the shooting stars, and talk of lovers through the ages who had lived out of their dreams. Such will and spirit, courage they needed to live in a dream. To burn with every breath so serene, as if they had been the first to find love at all, like night and twilight. They were the first of lovers ever. Could we be like them? Hold on to one another until dawn comes. Then we'll fly off and dream until night and twilight kiss again. one and only love, let me take you out under the moonlight and show how the twilight loves the night, why he lives aanvankelijk moeilijk herkenbaar, maar dit was natuurlijk Moonlight Serenade, de herkenningsmelodie van het orkest van Glenn Miller. In een hele moderne uitvoering, namelijk door een van de momenteel beste Amerikaanse jazzcrooners, Kurt Elling, 41 jaar. En in het laatste decennium maakte hij zeven albums voor het jazzlabel Blue Note. En hij won driemaal de Downbeat en Jazz Time Polls als beste mannelijke jazzzanger. Patricia, waarmee ga jij ons verrassen? Ik wil graag beginnen met Vets eh, Fats Waller. Een van de favorieten van mijn vader. Dus eh, die is er trouwens niet meer. Dus het is altijd nostalgisch om zijn muziekjes weer te beluisteren. Eh, Your Feet's Too Big was zijn favoriet eigenlijk. Mhm. En die heb ik niet zo snel op cd kunnen vinden. Dus ik heb Ain't Misbehaving uitgekozen. Het is uiteraard voor de meesten bekend dat Fats Waller Fats genoemd werd vanwege zijn grote omvang. Je meent het. Echt waar. <laughs> dat was geen nieuwe feit. Wat voor mij nieuw was, was dat hij de eerste was die met orgel eh, begon te spelen in de jazz. Dat vind ik wel een leuk, leuk weetje. En voornamelijk omdat hij eh, op zesjarige leeftijd begon eh, met orgel spelen tijdens de diensten van zijn vader. Die preacher was. Echt, mhm. en ik heb trouwens ervaren en gezien dat er meerdere zijn die zo begonnen zijn. Dus dat wordt een thema van vandaag. Maar dus één misbeheving van Vetswaller. Komt-ie. Thank you. misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me. I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. us through. If only you trust in me. imagine me high. While there's a bird to fly. Diana Washington met Trust in Me. Ook een favoriet van mijn vader. En ik heb zelfs herinneringen dat ik thuis kwam... en dat ik mijn ouders al dansend in de <laughs> woonkamer vond met dit muziek op. Dus eh, ja, nogmaals erg nostalgisch. En hoe lang geleden was dat? Oh, dat was, toen was ik tiener. Oh. Dus eh, ja, ja. Tien jaar, eh, tien jaar geleden, <laughs> tien dagen geleden had ik in het programma Kunst en Cultuurcafé een gesprek met Sanne Mans. Zandvoortse studenten die aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag eh, bezig is met haar laatste studiejaar voor jazzzangeres. De mezzo-sopraat van de man treedt al regelmatig op, ook in Zandvoort. En van haar draaiden we tijdens dat gesprek haar, uit, haar uitvoering van Strange Fruit van Billie Holiday. Een song over het lynchen van negers die als fruit in bomen werden opgehangen. En ik kreeg het verzoek het nummer nog een keertje te draaien. Solomons met Strange Fruit. flowers to pluck for the rain to gather. for the cross to pluck, for the rest. Angel Eyes is onder andere de naam van een pornoster. Maar er zijn ook tal van songs eh, met deze <clears throat> naam betiteld. Onder andere van ABBA. Eh, deze Angel eh, Eyes dateerde uit de jaren 50 en werd in een ballad mooi gespeeld door de Noorsaxofonist Sonny Stitt. Die leefde van 1924 tot 82 en tijdens zijn jazzloopbaan meer dan 100 opnamen heeft gemaakt. Patricia, verras ons. Ik wil graag doorgaan met Django Reinhardt. Eh, nog een favoriet van mijn lieve papa. Met het nummer Hungaria. Het eh, verhaal wat bekend is, is dat hij dus een ongeluk heeft gehad met zijn hand... waardoor hij niet kon spelen. En het ongeluk was een brand ik weet niet of dat bij jullie ook bekend is, maar zijn caravan op zijn kamp. Want hij was dus echt een gypsy Zigeuner, ook. Ja, ja, ja, zigeuner. Het verhaal is dat zijn vriendin prachtige bloemen maakte van papier. En dat waarschijnlijk een kaars is omgevallen waardoor het brand is gebeurd. Maar het mooie van het verhaal, want ik ben natuurlijk van het spirituele type, is <laughs> dat in plaats van zijn carrière op te geven... dat hij een nieuwe manier heeft gevonden om te spelen met twee vingers. En kijk eens wat er gebeurd is. Beroemdheid. Hungarian. Thank you. Me to the End of Love. Eh, ook weer zo'n eh, triest verhaal. God, de jazz zit er vol van, hè? Ja, het leed dat, uh, dat zegeviert. Ja, precies. Zij is vanwege problemen thuis vanaf de 14e tot de 18e heeft ze op straat gewoond, geleefd. en street performer geweest met de Lost Wandering Blues and Jazz Band. En na haar eerste album en alle succes en roem, wat behoorlijk snel ging moest ze even op adem komen en besloot ze om weer op straat anoniem te spelen. Behoorlijke tijd, dat vond ik mhm. ook wel een grappig verhaal. Ze is niet aan de drank geraakt zoals die, eh, die Amy uh, Winehouse. Nee, niet, eh, niet zo'n geval, nee. Oh. <laughs> ja, in de loop der jaren heb ik al heel wat laten horen van de Amerikaanse zangeres en pianiste Patricia Barber. Geboren in 1956 kreeg zij de jazz al jong binnengegoten, want haar vader speelde ooit bij Glenn Miller. Zij zingt in een laag register, componeert zelf en heeft verrassende opvattingen als zij de muziek van anderen uitvoert. In 2008 maakte zij een album ter ere van die unieke componist Cole Porter. Mm. van dat album horen jullie de waarschuwing Get Out of Town. Get set, get out of Bye. Yes, I Love You. Gespeeld door de hardbop-trompetist Lee Morgan... die letterlijk in het harnas is gestorven. Tijdens een eh, optreden klonkte hij volgens zijn vrouw... te veel naar een van zijn bewonderaars. Zij ging naar huis, haalde een pistool... en terwijl Lee zijn deuntje blies, blies zij zijn leven uit. Och, jeetje. Drama on stage. Nou. <laughs> Wat heb jij nog? Ik wil graag Tony Bennett en Katie Lang laten horen. Katie Lang is een eh, absoluut favoriet van mij en ook een bekende. Dus kan ik even niet laten. Ehm, zij gaan ook samen optreden dit jaar in mei in San Francisco. Daar mhm. moet je wel wat voor over hebben, want de goedkoopste kaartje is 350 euro. Eh, oh. Pardon, dollar. Oh, oh dus de goedkoper dus. 2500. Het is voor een goed doel voor de muziekeducatie. Dus, mhm. eh, ja. Maar wat gaan ze zingen? Zij gaan zingen La Vie en Rose. Lekker. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Via Rose. kiss me heaven sighs and though i close my eyes i see Ja, en het eerste uur van eh, CFM Jazz eh, is alweer bijna voorbij. We gaan naar eh, de klok, het nieuws en eventuele reclame. En dan zijn we bij, bij jullie terug. En we gaan eruit met de flegmatieke pianist... die alleen maar opbloeide als hij achter zijn instrument zat. Bill Evans met All of You. every day. No matter what you say.